Het is nu drie uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen de jaarlijkse Auschwitz-herdenking bijgewoond. De belangstelling was groter dan normaal. Deze maand is het 65 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. De herdenking begon met een stille tocht vanaf het stadhuis naar het Wertheimpark. Daar zei voorzitter Jacques Grieshaver van het Auschwitz-comité... dat er nog steeds geen woorden zijn voor wat er is gebeurd. Minister van der Laan en staatssecretaris Bussemaker legde een krans namens het kabinet. Ook vier overlevenden van Auschwitz legden een krans. tú Vakman Brouwer van het OM heeft geen goed woord over voor een onderzoek van Zembla. Het tv-programma stelt dat zeker 90 officieren van justitie de afgelopen 10 jaar in de fout zijn gegaan. Ze hebben blunders gemaakt of bewijsmateriaal achtergehouden of vervalst om verdachten veroordeeld te krijgen. In die fouten, en die fouten zouden voor de officieren geen gevolgen hebben gehad. Zembla baseert zich op onderzoek van honderden vonnissen. Brouwer vindt dat de officieren ten onrechte worden beschuldigd van ernstig plichtsverzuim. Veel fouten zijn geen persoonlijke fouten, maar fouten van de organisatie, zegt Brouwer. Ook wijst hij erop dat over verschillende zaken nog discussie is... en dat vaak stukken worden achtergehouden om getuigen te beschermen. En tegen officieren die in de fout gaan... worden volgens Brouwer wel degelijk maatregelen genomen. In Melbourne heeft tennisser Roger Federer de Australian Open gewonnen. In de finale versloeg de Zwitserse nummer 1 van de wereld de Brit Andy Murray in drie sets met 6-3, 6-4 en 7-6. In de laatste set wist Murray vijf setpoints in de tiebreak niet te benutten. In totaal heeft Federer nu het recordaantal van 16 Grand Slam titels gewonnen, waaronder vier keer de Australian Open nog het weer, af en toe zon, maar ook kans op een winterse bui.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 En waarom zou u? Tegels koop je namelijk niet voor even. En bij Kools Tegelzetbedrijf begrijpen we dat. Voor een vakkundig advies bezoekt u daarom onze ruime showroom aan de Steffensonstraat in Haarlem. En maken we gelijk een afspraak voor advies op maat bij u thuis.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 You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. struggle to memorize the way felt between pleasure that made you cry. I feel so good. get you back. ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is eh, tien minuten over drie. Je luistert naar het programma Zondag in Kennemerland. Ja, en normaal gesproken staat het helemaal in het teken van eh, sport. Maar ja, ik zei het al eerder deze middag. Door de vorst, door de sneeuw is eh, ja, het voetbal afgelast. En hockey dat is gewoon nog simpelweg niet begonnen. Dus vandaar eventjes geen sport deze middag. Wel gaan we het hebben over de Haiti voor Haiti. En ook ja, die verschrikkelijke brand bij kinderboerderij Het Molentje in, uh, in Heemstede. Vrijdagavond. Daar kwamen duizenden bij om het leven ja, er ging een groot deel van de kinderboerderij verloren. Nou, daar zometeen veel meer over. Ook nog ander uh, naar nieuws. De Nieuw-Zeelandse muzikant eh, Pauli Fjunema... die wereldberoemd werd met het nummer How Bizarre... is op 40-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het persbureau Reuters zojuist. Fjunema scoorde in 1995 onder de naam OMC. OMC, een wereldhit met het nummer How Bizarre'. Het liedje werd eh, het best verkochte nummer uit de popgeschiedenis van Nieuw-Zeeland. En stond uh, nummer 1 in 8 landen. Nou, dat was in 1995. Overleed vanochtend in het ziekenhuis. De zanger laat een vrouw en vijf kinderen achter.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 Marines, police, reporters ask where, far, and wide was right on. Making moves and starting grooves before the new we dawn. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. Je luistert AB Radio en ZFM Zandvoort. Programma Zondag in Kennemerland. Eventjes snel wat nieuws met je doornemen. Want een man is gistermiddag ernstig gewond geraakt... nadat hij met zijn auto tegen een boom aan was gereden. Eh, dit gebeurde op de Buitenhuizenweg toen hij rond kwart voor één... Eh, na een slip tegen een boom aan botste. Door de sneeuwval van de afgelopen nacht was de weg spiegelglad geworden... en hulpdiensten gealarmeerd om de man uit zijn auto te bevrijden. Uh, het traumateam uit Amsterdam landde met de helikopter op het naastgelegen veld nadat de brandweer ja, en het ambulance personeel uit de auto hadden gekregen... zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De Buitenhuizerweg is door het ongeval lange tijd afgesloten geweest. En dat ongeval dat gebeurde dus gistermiddag. En foto's daarvan kun je natuurlijk zien op onze internetsite. En dat is abradio.nl. Nou goed, zometeen muziek onderweg van Salt en Peppa, maar nu eerst x 6 Wait up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, uh, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me want you. please to my loo, my darling. Not falling in love, but I'm falling for you. Hmm, when I get shot, bet your bottom dollar you were best under pressure. Yo, Sandy, I wanna like taste you. Get you, get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get Oh, Je luistert naar ZFM Zandvoort en AB Radio op de zondagmiddag. Eh, zondag in Kennemerland. En ik zei het al, vrijdagavond eh, is de kinderboerderij in Heemstede... het molentje getroffen door brand. En aan de telefoon Cynthia Selbos. Cynthia, goedemiddag. Goedemiddag. Verschrikkelijk nieuws hè, voor jullie. Ja, dat was het zeker. Dat was even schrikken. Want wat is er precies bij jullie eh, gebeurd vrijdagavond? Eh, ze hebben de, eh, de stal, waar het al in stro bovenop ligt en waar de, de bijen eh, ook zitten, die hebben ze aan de achterkant in brand gestoken. Ja. En ja, nou, via de achterkant zeg maar, is het stro gaan branden en zo. Ja, binnen no time stond een heleboel natuurlijk te branden. En wie doet zoiets? Ja, geen idee. <laughs> Ja, want het is al eerder voorgekomen, hè, Van de vandalisme bij jullie kinderboerderij. Ja, maar nog, dit, er is nog nooit brand geweest in ons Nee. En, eh, hoop ook dat het nooit meer gebeurt. Maar goed, ja, het is eh, geen idee. Ja, wie dat doet, wie doet zoiets. Ja, dat zullen heel veel mensen afvragen. Wie doet nou zoiets bij een kinderboerderij? Ja. want jullie hebben natuurlijk heel veel schade nu. Ja, want uh, de verzekering is er niet geweest. En uh, maandag zal de afdeling bouwkunde van de gemeente wel even langskomen. Maar ja, wat ik zelf zou kunnen inschatten is, uh, is die stal gewoon... nou ja, ik denk dat die plat moet. Ja, want wat betekent dat voor jullie kinderboerderij op dit moment? Um, nou, op dit moment niet zo. Eh, eh, ja, het enige, we hebben geen hooi- en stroopopslag. Dus dat eh, hebben we nu tijdelijk verplaatst naar achter de speeltuin. Dus dat, ja, dat is een eentje weg. En dan moeten we uh, dus regelmatig uh, heen en weer lopen. Ja. Ehm, voor de rest is het ja, momenteel, nou ja, weet ik, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Het is, die, die stal zal waarschijnlijk herbouwd moeten worden. de verzekering zal ook nog wel komen kijken. Ja, ik durf er nog niet zo heel veel over te zeggen. Maar het is in ieder geval zo dat de bijenstal uh, eh, nou ja, er niet meer is. Ja. En dat alles opnieuw opgebouwd zal moeten worden. Ja, duizenden bijen dood. Maar ook heel veel schade voor de kinderboerderij. Want er stonden ook kruiwagens in, eh, al dat soort dingen. Ja, de kruiwagens zijn allemaal verbrand. Nou, het hangt zo is natuurlijk weg. Ehm, eh, alle spullen die er stonden. Er stond een antieke slinger, zo'n honingslinger, een hele antieke. En vitrinekasten met allerlei spullen. Eh, een heleboel dingen hebben we nog wel eruit kunnen halen. Maar ja, alles is natuurlijk ook, even ook waterschade. Ja. Ja, het ergste is gewoon eh, de bijen inderdaad. En het, gewoon het idee, wat, wat wij ook heel erg vinden, is het idee dat er iemand is dus die, eh, die de boerderij dit aandoet. Ja. ja. Ja, want eerder was het al raak bij jullie dat eh, ja, er vanuit de hooizolder waren er grote stroobalen dus op eh, de bijenkasten gegooid. En nu een week later eh, staat ja, de strooiopslag in, in de brand. is toch wel verdacht, hè? Ja, dat is het zeker. ja. heel erg verdacht. ja. Ja, wat doen jullie er nu aan omdat ja, uh, extra surveilleren s'avonds? Of, ja. ja. nou de politie is gisteren nog even weer geweest. En ik heb van de politie begrepen dat die maandag nog even met z'n allen om de tafel gaan mag nog ook even langskomen weer om, om te kijken wat, nu, wat nu verder. Ja. Ja, want jullie konden dit weekend wel gewoon open voor, uh, voor de kinderen? Ja, we zijn open. Dus alleen een deel van de boerderij is, eh, op slot. Dat uh, het publiek daar niet bij kan komen. met name ook vanwege het, de geiten. Dat er niet per een geit mee die kant op loopt. Want ja, er ligt, daarnaast ligt gewoon nog een heleboel rotzooi. Al die balen die gebrand hebben, dat ligt allemaal naast, zeg maar, naast de stal uitgespreid. En dat, ja, dat is allemaal roet en allemaal vies en zwart. Ja, verschrikkelijke brand voor jullie. Hoe reageren kinderen eigenlijk het weekend erop die bij jullie op bezoek komen? Nou, het valt eigenlijk mee. Eh, ja, ik denk dat de kinderen er weinig van meekrijgen. Het is, als je de, de stal namelijk aan de voorkant ziet, zie je er eigenlijk niks aan. En het dak heeft een ander kleurtje. En eh, het is met name aan de achterkant dat het helemaal weg is. Ja. Dus je ziet niet zoveel. Ja, dat er geen stro op ligt. Eh, het is met name dat mensen, een heleboel mensen hebben natuurlijk de krant gelezen. Dus die weten het. En eh, er hangt een briefje op het hek waarom ze er niet door mogen. En dan, eh, nee, dan gaan ze wel vragen stellen. Eh, ik denk dat de kinderen zelf er weinig van mee krijgen. Ja, en hoe nu verder voor jullie? Wat zegt u? Hoe nu verder voor jullie? Hoe nu verder? Nou ja, voor ons het is uh, afwachten. Ja, maar ik denk van maandag meer weten. Maandag, een heleboel mensen zijn natuurlijk vrij het weekend. Maandag komt, eh, komt kijken, eh, hoe of wat. Eh, er is wel al toegezegd vanuit de gemeente dat ze zo snel mogelijk gaan proberen om de boel weer, nou ja, dat ze weer allemaal weer staat. Dus dat is wel fijn. Ja. ja, we hebben uh, het varken hebben moeten verhuizen. Dus dat is het grote varken Pien, wat nou, ze altijd daar zit. Want haar stal vond dus ook een deel in de brand. de brandweer heeft haar op tijd los kunnen laten. Um, betekent wel dat zij nu in een heel klein stalletje zit, wat eigenlijk te klein is voor haar. En daar zit ze nu en hoe lang ze daarin moet blijven zitten, ja, dat is even afwachten dus hoe lang het duurt voordat de nieuwe stal herbouwd is. Nee, precies, een hoop ongemakken hier voor jullie. Jullie krijgen ook veel hartverwarmende reacties, hè? Ja, ja, we hebben heel veel eh, e-mailtjes ook gekregen, telefoontjes. Uh, nou, ook bezoekers die speciaal komen omdat ze het in de krant hebben gelezen. Dus eh, ja, we krijgen wel veel... Eh, ja, en natuurlijk heel veel mensen die zoiets hebben, jeetje, wie doet zoiets? Ja, ja helaas zijn er mensen die, eh, ja, die dit soort dingen dus blijkbaar nodig vinden. Ja, nou hopelijk is de schade snel opgeruimd. Ja. is het snel opgelost, kan het varkenpien weer terug in, een, in haar eigen hok? Ja, dat is, nou, ik verwacht dat het nog wel even gaat duren. Want ja, voor zo'n dat zo'n stal natuurlijk opnieuw gebouwd is, dat duurt over het algemeen wel een paar maanden. Ja. Maar goed, als het echt te krap voor de wordt, dan eh, gaan we wel een oplossing zoeken. Dus af en toe even de benen kan strekken, dus af en toe een rondje kan wennen. En als er nou mensen zijn die luisteren en denken van... nou ja, ik zou eh, eh, ja, de boerderij, de kinderboerderij, het monarchie... toch wel warm hart willen toetragen. Waar heb je nou het, het meest behoefte aan, zeg maar? Ehm, ja, nou, zit heel even te denken. Ja, nog, nog even, even niks. Ik, ik, het is eh, misschien financieel dat we eh, straks wat kunnen gebruiken voor, voor de herbouw. Ik weet ook nog helemaal niet hoe het zit met de verzekering. Dus ja, dat zal ook uh, eh, maandag zullen we er ook meer over weten. Het is nog voorlopig een hoop onduidelijkheid voor jullie ja, wat duidelijk is, is natuurlijk dat het natuurlijk allemaal een hoop geld gaat kosten sowieso. Ja. Om het, uh, het, allemaal te herbouwen. Ja, ja. een nou, vervelende situatie dus voor jullie. Ja, ja, nou ja, met name dus het idee dat er iemand is die die dit doet. Ja, en, verschrikkelijk. Ja, heel erg, ja. ja. Maar Cynthia was in ieder geval sterkte. Ook, uh, ook voor die vrijwilligers natuurlijk bij eh, de kinderboerderij. Ja, dankjewel. Nou, zometeen gaan wij natuurlijk bij AB Radio en CFM Zandvoort ook nog eventjes verder praten met Pim Lemmers. Pim die is ook getroffen door, door de brand van zijn bijenkasten. Er stonden dus ja, in, die, in die schuur duizenden bijen zijn dus daarbij overleden. Daar zometeen natuurlijk nog veel meer over. En wij gaan luisteren naar muziek. and late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way.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 Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik de bezit terug ben. Of in de kroeg te terug ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ben nou eenmaal It is is er weer. waar denk je aan? Al ben je stil, waar denk je aan? Oh no. Radio en zand Zandvoort op de zondagmiddag. En ja, afgelopen maandag werd bekend... HFC Haarlem is failliet verklaard. En eh, ja, er is nu het hoop, eh, een hoop eh, commotie rondom het stadion in Haarlem-Noord. Onze verslaggever Michel van Bergen daar, daar aanwezig. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand eh, rondom het stadion en vooral in het stadion? Nou, er is een, eh, een eh, stille mars gehouden vanaf het edelterrein richting, richting het HFC-stadion. daar hebben de supporters, die wilden toch nog even eer betonen aan, ja, aan hun club. En toch niet zomaar ja, niet laten gaan. Dus die wilden graag een minuut stilte houden in het stadion in eerste instantie eh, konden ze niet naar binnen, kwamen ze voor een dichte deur. Alleen de curator die was gelukkig eh, ja, zo moedwillig om te eh, zeggen, jullie mogen naar binnen toe. En ja, de mars is net, net afgelopen. Ja, eh, een, behoorlijke, behoorlijke opkomst daar. Ehm, ja. ja afgelopen maandagavond eh, werd het stadion hermetisch afgesloten. Ook politie erbij, omdat het eh, stadion ja, toch wel grotendeels gesloopt werd. Stoeltjes werden meegenomen, doelnetten. Ehm, ja, dat stadion werd toen afgesloten s'avonds. En nu mogen ze er gewoon in. Is dat goed verlopen vanmiddag? Het eh, ging helemaal goed. Het was ook eh, ja, in goed overleg. Eh, ze wisten dat ze winnen mochten om die minuut stilte en allemaal fakkels op te steken. zolang ze zich maar wel een beetje netjes gedroegen. Dus ze zijn netjes naar het vak gegaan waar ze altijd zitten, de vaste supporterskern. Ja. En eh, ja, daar hebben ze uh, opgestoken, liederen gezongen en eh, het stadion is nu dus een beetje leeglopen. Ja, hoe lang duurde dat nou precies allemaal bij elkaar? Ehm, ik denk, dat nou, ze hebben een, een, drie kwartier moeten wachten voordat, voordat ze uiteindelijk binnen mochten. Ehm, maar ja, ze zijn vanaf twee uur vanmiddag in touw. Oké, dus, dus ongeveer twee uur geleden is dat begonnen daar. Ehm, ja, wat voor liederen werden er gezongen? Oh ja, eigenlijk alle clubliederen die je altijd eh, eh, hoort, ook tijdens voetbalwedstrijden. Want er is maar één club aan de kade, dat is eh, rood en blauw. Ja, ja vooral dat soort liederen inderdaad. Ja. Ehm, je zegt een, paar honderd supporters. Ehm, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen met vlaggen, met fakkels? met, uh, ja, ze hadden allemaal vlaggen mee en sjaaltjes natuurlijk. En ze hadden allemaal een, een fakkel meegenomen die, die ze op hetzelfde moment hebben aangestoken. Zodat je één groot verlicht stadion had. Ja. Het was een eh, indrukwekkend gezicht. Indrukwekkend afscheid dus van de supporters eh, van HFC Haarlem. Ja, en eh, heel veel politie hier ook op de been om in ieder geval ja, te kijken dat het niet uit de hand verloopt. En het ziet eruit, uh, het is allemaal perfect verlopen hier dus. Ja, waar gaan ze nu heen? nou, ze gaan nu eigenlijk allemaal weer een beetje allemaal een kant op. ja, ze praten nog even wat na. mensen zitten ja, toch nog wel verslagen van wat er is gebeurd. lopen ze rond het stadion. Maar nou, geen ongeregeldheden in ieder geval nee, het is allemaal heel goed gelopen. Nou, Michel van Bergen in ieder geval daar te plaatsen. Foto's natuurlijk later deze middag op onze internetsite. En dat is abradio.nl. Michel, dankjewel. Oké. En dat was dus Michel van Bergen rondom het Haarlem Stadion, waar dus vanmiddag een stille tocht werd gehouden. En ook een minuut stilte voor het faillissement van de club Haafse Haarlem. tot zover dit uur van Zondag in Kennemerland. Zometeen na het nieuws van 4 uur natuurlijk nog meer nieuws en actualiteit uit de regio.